Jeroen van Kamp met het NWS Journaal. Bij een helikopterongeluk in Nepal is een Nederlandse arts om het leven gekomen... samen met drie andere hulpverleners. De slachtoffers werkten voor Artsen zonder Grenzen. De helikopter had hulpgoederen gebracht naar een gebied dat zwaar getroffen is... door de aardbevingen. Op de terugweg naar de basis vloog een toestel tegen stroomkabels, stortte neer en vloog in brand. Minister van de Stuur gaat morgen om de tafel met burgemeester Van der Laan van Amsterdam en een aantal Joodse instellingen. Minister zei tijdens het vraaguurtje in de Tweede Kamer dat de Joodse gemeenschap onder druk staat en te maken heeft met groeiend antisemitisme. De ChristenUnie wil dat de minister kijkt of er extra geld moet naar de beveiliging van Joodse instellingen. Sinds vorig jaar is daar anderhalf miljoen extra voor beschikbaar. Van der Steur kon niet zeggen of daar wat bij komt. Over ruim 20 jaar zullen in Nederland meer mensen doodgaan dan er worden geboren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat berekend. Al jaren worden er meer mensen geboren dan er sterven, maar door de vergrijzing draait die trend de komende jaren om. In 2037 zullen volgens het CBS voor het eerst meer sterfgevallen zijn dan geboorten. Tegen die tijd wonen er zo'n 18 miljoen mensen in Nederland, van wie een kwart 65 jaar of ouder. De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan eerder de bedoeling was. De Eerste Kamer heeft daarmee ingestemd. Het betekent dat mensen al in 2021 tot hun 67ste doorwerken... in plaats van in 2023. Dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar... is in 2012 al besloten. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dat zou kunnen betekenen dat de AOW-leeftijd in 2030 op 68 ligt. Het weer, het is bewolkt en 14 tot 17 graden. Aan zee staat een harde tot stormachtige wind. Morgen periode met zon en in het noorden nog een enkele bui. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files met minstens 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 en richting Apeldoorn bij Voorthuizen 7. Richting Amsterdam bij Eembrugge 7. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Breukelen 3 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag bij Knop het Gouwen 7. A13 Rotterdam-Den Haag in beide richtingen bij Delft 6 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 6. A16 Rotterdam-Breda voor de Moordijkbrug 8.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 They'll wait to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Let Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off, or go off, or yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 50IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like, getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top. With the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.